Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Inspecteurs gaan morgenochtend naar voetbalstadion De Goffert in Nijmegen... waar vanmiddag een deel van een tribune instortte. Kort na de voetbalderby NSC Vitesse sprongen tientallen uitzinnige Vitesse-fans op en neer in het uitvak... om de 1-0 overwinning te vieren. Het voorste deel van de tribune zakte toen in elkaar... maar een container eronder voorkwam dat mensen verder naar beneden vielen. Niemand raakte zwaar gewond... Na de wedstrijd braken er buiten het stadion rellen uit. NEC-supporters belaagden politieagenten... en een journalist van Omroep Gelderland werd bedreigd. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Spelers en fans van Vitesse moesten uren wachten voordat ze veilig konden vertrekken. Bij het asielzoekerscentrum in Almere zijn vandaag de eerste mensen opgevangen in tenten en paviljoens. Die zijn de afgelopen dagen neergezet door Defensie, opvangorganisatie COA en het Rode Kruis. Dat deden ze vanwege het grote tekort aan opvangplaatsen. In de tenten en paviljoens in Almere is plek voor in totaal 500 mensen. In Rotterdam zijn acht mensen opgepakt tijdens een protest tegen de woningcrisis. Ze worden onder meer verdacht van belediging en verboden wapenbezit. Zo'n 50 andere demonstranten werden met een tram afgevoerd... na wat duw- en trekwerk met de politie. Tijdens het protest voerden mensen actie tegen het woningtekort... de hoge huren en de gestegen prijs van koopwoningen. Vanwege het opstootje werd de protestmars even stilgelegd. De Duitse Groenen hebben officieel ingestemd met onderhandelingen over een coalitieregering door de SPD, de FDP en de Groenen zelf. En daarmee lijkt de stoplichtcoalitie in Duitsland een stap dichterbij te zijn gekomen. Morgen moet het FDP-bestuur nog officieel akkoord gaan.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 11 After Midnight. Dat is het nieuwe album van Holland Philips. En het, de, track, de allereerste track van dit album heet Lights Off. Nou, doe dat ook al maar. Lekker de lichtjes uit en luisteren naar je favoriete zender en je favoriete programma tot aan middernacht. Holland Philips, ja, die heeft dit album gemaakt. Ehm, het tweede nieuwe album is This Beautiful Chaos. Nou, dat slaat misschien ook wel een beetje op dit programma. Dat kunnen we pas achteraf beoordelen als, eh, het, eh, als het helemaal klaar is natuurlijk. Trevor Gordon Hall heeft het gemaakt. En eh, daar gaan we dan ook naar luisteren en even kijken. En de Ehm, de track heet Chase the Chills. Dan gaan wij terug in de tijd met eens even kijken. Ehm, ja, Hossam Ramsi heette de beste man. Ja, hij is niet meer onder ons, maar was wel een, eh, een genadig percussionist. En zo hadden we er eigenlijk maar weinig. Uh, eh, Sabla Tolo nummer 3 is... Ehm, in 2008, 2009 is hij uitgebracht. En daar gaan we een track van draaien. We sluiten af met This Moment. En This Moment is een, eh, een album en een track van 45 minuten gemaakt door Morten Hortball. En Scandinavië komt die, deze muziek. destijds, uitgebracht bij uh, Phoenix Muziek, het grote New Age muzieklabel uit eh, van Scandinavië. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1460. listening to Peaceful Radio. Please visit my website at acousticoceanmusic.com. was at the altar As I kneel at the source Where I fetch the water Which gently pours Each flower is a poem A fragrant rhyme go down to the river to cleanse my soul.